Mark Visser met het NOS-journaal. Polen heeft onverwachte onverwachte omstreden Holocaustwet afgezwakt. Die wet werd in februari ingevoerd en maakte het strafbaar om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid aan de jodenvervolging in de oorlog. Ook werd het verboden om te spreken van Poolse concentratiekampen. Door de wetswijziging wordt overtreding niet langer gezien als een misdaad en staan er geen straffen meer op. Israël heeft positief gereageerd. Volgens dat land maakte de wet het onmogelijk om te spreken over Polen... die wel medeplichtig waren aan de jodenvervolging. Femke Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De vroegere leider van GroenLinks is voorgedragen voor het burgemeesterschap... door de vertrouwenscommissie die zich over de kandidaten heeft gebogen. De voordracht wordt gesteund door de gemeenteraad. Halsema volgt Josias van Aartsen op... die tijdelijk burgemeester werd na overlijden van Eberhard van der Laan. De examens van ruim 4000 Nederlandse leerlingen van het Engelstalige opleidingsinstituut Anglia zijn zoek geraakt. Tien dozen met schriftelijke examens die op 4 juni via PostNL naar Engeland zijn gestuurd om te worden nagekeken, zijn nog altijd niet aangekomen bij het hoofdkantoor van de organisatie. Normaal gesproken duurt dat ruim een week. PostNL onderzoekt waar de examens zijn gebleven. In een ziekenhuis in Los Angeles is de vader van popster Michael Jackson overleden. Volgens de entertainment site TMZ was Joe Jackson omringd door zijn vrouw, enkele kinderen en kleinkinderen. Jackson kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. Hij stond aan de basis van de succesvolle muziekgroep The Jackson 5... met daarin zijn zoon Michael en vier andere kinderen. Vader Jackson was ook een omstreden figuur. Ze voerde hij zijn kinderen met harde hand op... en was er kritiek op de manier waarop hij zijn kinderen als manager begeleidde. Joe Jackson was 89 jaar. Het weer, vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt. Morgen vrijwel overal de hele dag zon en opnieuw zomers warm. Dit was het NOS Journaal.